De Braziliaanse regering heeft zo'n 300 militairen gestuurd naar de stad Fortaleza. Het is er al dagen onrustig. Ook in andere steden in het noordoosten van het land zijn rellen en ook daar is het leger ingezet. De autoriteiten zeggen dat criminele bendes achter de geweldsgolf zitten. De kort geleden aangetreden president Bolsonaro beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne hard op te treden tegen criminaliteit. In de Egyptische hoofdstad Cairo is een bomexpert van de politie om het leven gekomen... toen hij probeerde een bom onschadelijk te maken. Het explosief was neergelegd bij een kerk, door wie is onbekend. Het incident komt kort voor het koptische kerstfeest dat maandag wordt gevierd. De christelijke minderheid is in Egypte geregeld doelwit van aanslagen door moslimextremisten. In Ridderkerk is een jongetje van één jaar oud van een flatgebouw gegooid. Dat gebeurde vanaf de eerste verdieping. Het kind is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ademde hij nog wel. In dezelfde straat is een man van 41 aangehouden. Wat zijn rol was, is nog onbekend. Wie als man in Saudi-Arabië is gescheiden van zijn vrouw... moet dat nu ook verplicht laten weten aan de vrouw zelf, via een sms. Nu komt het nog voor dat mannen het huwelijk ontbinden... zonder hun vrouw in te lichten. Die lopen daardoor bijvoorbeeld alimentatie mis.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 with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. the bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. the bang bang. Come on.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 still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 opinion 106.9 ZFN www.zfmzandvoort.nl conversation. Lose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 I feel